Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie in Noord-Holland vraagt 133 mannen met een Turkse achtergrond... om mee te werken aan DNA-onderzoek. Gehoopt, gehoopt wordt dat daarmee een moordzaak uit 1992 kan worden opgelost. Toen werd in Zaandam de 19-jarige Milika van Doorn verkracht en vermoord. Getuigen verklaarden destijds dat ze een man met een Turks uiterlijk zagen fietsen... in de richting van de plek waar het lichaam van de vrouw later werd gevonden. Daarnaast werd op de vrouw DNA gevonden... dat volgens onderzoekers vrijwel zeker afkomstig is van een man met Turkse voorzieningen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn gewapende mannen het gebouw van een lokale televisiezender binnengevallen. Volgens de politie hebben ze een medewerkster doodgeschoten. Ook zou een van de aanvallers zijn gedood. Tijdens de aanval waren ruim 100 mensen in het gebouw. Ongeveer 20 van hen zijn via de achterdeur bevrijd. Wie er achter de daad zit is nog niet duidelijk. De Taliban heeft laten weten dat zij er niets mee te maken hebben. De Amsterdamse politie onderzoekt het spontane ontploffen van patronen uit het dienstwapen. Vorige week ontplofte volgens het AD een patroon tijdens een oefening van de Amsterdamse ME in Ossendrecht. De ME'ers waren hun wapen aan het ontladen toen een patroon op de grond viel en explodeerde. Niemand raakte gewond. Een politiewetenschapper zegt in de krant dat hij nog nooit van zo'n situatie heeft gehoord. Hij vermoedt dat het patroon op een steentje is gevallen waardoor het kruid is ontbrand. WhatsApp-gebruikers in Indonesië kunnen niet langer seksueel getinte gifjes versturen. Gifjes zijn bewegende afbeeldingen. Indonesië dreigde WhatsApp volledig te blokkeren als het bedrijf niet binnen 48 uur de afbeeldingen zou verwijderen. Na het dreigement is een bedrijf dat gifjes maakt voor WhatsApp overstag gegaan. Indonesië is het grootste moslimland ter wereld en heeft strenge anti-pornografische wetten. Het weer op veel plaatsen laaghangende bewolking of mist. Later vandaag wordt het vrij zonnig, maar niet warmer dan 9 graden. Morgen veel bewolking en in het oosten wat regen bij een graad of 8. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog in de Randstad op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij knopen Deverdingen rijdt het langzaam over 17 kilometer, kost je ruim een half uur. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen, 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, vertraging ruim 5 minuten. Na 15 van Rotterdam naar Gorkum, bij knoop het Gorkum 5 kilometer, met een vertraging van 10 minuten. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam. Daar staat 3 kilometer de rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. De A27 van Gorkum naar Utrecht bij Lexmond 3 kilometer. Kost je ruim 10 minuten. En op de N301 van Almere naar Barneveld.